Dat vinden 16 gemeentes in Limburg die een proef hebben gedaan met een centrale afvalscheidingsmachine. Ze verzetten zich tegen de inzamelcampagne Plastic Hero waarbij elk huishouden een speciale zak krijgt voor plastic afval. Volgens de Limburgse gemeente is het achteraf scheiden door een machine efficiënter en goedkoper. De bezuinigingen waar gemeenten voor staan spelen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen nauwelijks een rol. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De gemeenten krijgen de komende jaren minder geld uit Den Haag en ook de belastingopbrengsten vallen tegen. Maar de meeste lokale politieke partijen leggen in hun partijprogramma niet uit hoe ze de gaten in de begroting willen dichten. Minister Kramer duldt geen fouten meer van klimaatonderzoekers. Dat heeft ze gezegd tegen wetenschappers die het jaarlijkse rapport De Staat van het Klimaat hebben geschreven. De laatste tijd zijn er onjuistheden ontdekt in verschillende internationale klimaatonderzoeken. Vrij Nederland onthult deze week een nieuwe fout. In een VN-rapport uit 2007 staat dat Nederland voor meer dan de helft onder de zeespiegel ligt... terwijl het in werkelijkheid om een veel kleiner gedeelte gaat, ongeveer een vijfde. President Obama zegt dat hij China op handelsgebied veel harder gaat aanpakken. Hij gaat China flink onder druk zetten om zijn markt open te stellen voor buitenlandse bedrijven. De harde woorden komen op een moment dat de relatie tussen de VS en China op een dieptepunt is. China is woedend omdat Obama de Dalai Lama wil ontmoeten en voor miljarden dollars aan wapens wil verkopen aan Taiwan. De ijzel op grote schaal waarvoor gisteren werd gewaarschuwd is vannacht uitgebleven. Het dooit flink en er trekt regen over het land, mogelijk hier en daar voorafgegaan door natte sneeuw.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 winter. Hey, yo, B, what up, A? What we want? Want them to say. do better. inside